1 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn. De twee werden in mei 2013 vermoord bij de stad Moesia. Een van de daders was de manager van de volleybalclub waar Visser jarenlang speelde. Zij zou nog tonnen aan salaris te goed hebben van de club. Severijn probeerde dat geld terug te krijgen, maar dat liep uit de hand. Severijn en Visser werden doodgeslagen en vervolgens begraven in een citroenboomgaard. Sinterklaas wordt bij zijn intocht in Amsterdam alleen nog vergezeld door schoorsteenpieten. Zwarte Piet wordt in de band gedaan. Sinterklaas komt op zondag 13 november aan in Amsterdam. Een dag eerder is de landelijke intocht in Maasluis die op televisie wordt uitgezonden. Het is nog onduidelijk of Zwarte Piet dan wel is te zien. De SGP wil 3 tot 4 miljard euro extra uittrekken voor defensie. In het conceptverkiezingsprogramma van de Christelijke Partij staat dat de wereld in rap tempo gevaarlijker is geworden en dat er een stevige krijgsmacht nodig is. Er moeten 5000 politieagenten extra komen en dorpen en stadswijken moeten een wijkagent krijgen. Ook veel aandacht voor het traditionele gezin in het programma. Gisteren werd de babybonus van 1000 euro bij de geboorte van het eerste kind al bekend. Op een middelbare school in Elst is vanochtend een leraar neergestoken. Volgens de politie zijn niet ernstig gewond. De politie heeft een verdachte aangehouden en het is vermoedelijk een leerling. De MAVO en HAVO-leerlingen zijn opgevangen in hun klassen... en in de aula van het Overbetuwe College. Rechercheurs doen in de school sporenonderzoek en praten met getuigen. Bij het voormalige kamp Vught wordt vandaag stukken spoor onthuld... op plekken waar in de Tweede Wereldoorlog een spoorlijn lag. Via die route werden joden op transport gezet naar Auschwitz. Het zijn geen delen van het originele spoor, maar ze komen wel uit dezelfde periode. En daar staan informatieborden bij. En dan het weer. Bewolking, ook af en toe wat zon.